uur. Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft de ambassadeur van Noord-Korea tot persona non grata verklaard. Twee weken geleden werd de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord. Uit onderzoek van de Maleisische autoriteiten bleek dat twee vrouwen zenuwgas in zijn gezicht hadden gespoten. Maleisië eiste excuses van Noord-Korea, maar die kwamen niet. Daarop riep de minister van Buitenlandse Zaken de Noord-Koreaanse ambassadeur op het matje. Die had zich vanmorgen moeten melden, maar kwam niet opdagen. De diplomaat moet nu binnen 48 uur Maleisië verlaten. Nabestaanden van de vliegramp van het vermiste MH370-toestel gaan geld inzamelen voor een nieuwe zoektocht. In het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat twee jaar geleden van de radar verdween, zaten meer dan 200 mensen. De meeste passagiers waren Chinezen, de rest kwam uit Maleisië en Australië. De zoekactie is pas voorlopig gestopt, maar familieleden van de slachtoffers vinden dat de zaak moet worden opgelost. De Amerikaanse president Trump zegt dat zijn voorganger Obama hem liet afluisteren. Op Twitter schrijft hij dat de telefoongesprekken in zijn Trump Tower zijn afgeluisterd vlak voor de verkiezingen. Trump komt niet met bewijzen, maar op Twitter noemt hij het een nieuw dieptepunt. Bij de WK Allround schaatsen in het Noorse Hamer staat Irene Wüst na de eerste dag op de tweede plaats. Ze eindigde als tweede op zowel de 500 als de 3000 meter. In het algemeen klassement staat de vijfvoudig wereldkampioen Allround nu achter de Japanse Miho Takagi. Antoinette Jong staat derde. Het weer in het hele land bewolkt, vanuit het zuiden regen met ook kans op onweer. Vannacht overwegend droog bij 6 graden.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 Oftewel Fred Heij, hier bij ZFM Entertainment eh, voor u tot de klokjes van 7 uur. Op die 106.9 en natuurlijk op die 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv-tekst. Wickfield en Sexy Eyes. We gaan weer lekkere muziek draaien tot, eh, tot de klokjes van 7 uur. En dadelijk eventjes bellen natuurlijk. B2K en Badaboom. Verzoek je mag hoor. young fast sir. Welcome, ladies uh-huh. and gentlemen. Uh-huh. Yes, to the You Got Served sound Yeah, we're about to do this. You know how we get down. Oh yeah. You know that. Come on, I'm already out. Like what? You know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bubble. The way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your time? Girl, you leaving with me tonight? Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. I'm just trying to get you in my room and see that big body. This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans. Ghetto star, ah, you are, eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Damn, you got me beat. trying to get you in my room. Uh-huh. Cause mm. ooh, bada bing, bada boom. She shake it like you care for me. You know I like it when you mm. do that little dance for me. Come on. I'm just trying to get you in my room. Uh-huh you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest blues. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging your top, trying to make it to your bones. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. I don't back down when I'm pressing you. I'm finna lay the smack down like a wrestler. But nobody get it to popping like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to popping on a handstand. Ghetto shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big old body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big old Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big old body. B2K en Fabulous en Badaboom. Hier bij CFM Entertainment for You. Ik zou zeggen, stem lekker af. Hier bij het gezelligste station van eh, Zandvoort en omstreken natuurlijk. En we gaan lekker verder met uh, eh, Eventura en Obsession. Entertainment for You. Meer dan radio. zomerse gevoel natuurlijk. Aventura en Obsession. Heerlijk, ik kan niet wachten tot het zonnetje gaat schijnen. Entertainment for you, tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, een hele goede middag nog. U luistert naar Entertainment for you. jij me ooit vergeet. Ik weet dat ik wat fouten heb begaan. En die maak ik niet zomaar ongedaan. Ik was mezelf kwijtgeraakt. Als uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu. Wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt. het van de lijn. Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijd en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben lekker. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. blijft toch heerlijke muziek. Michael Jackson, Liberian Girl. We gaan een plaatje draaien van uh, eh, Sata, Sasha, so, Sasha Matic. En eh, ja, hebben het over Novo Lubjav. Blijf lekker luisteren. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred op die 106.9. 4.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag. Hier is antwoord op de kabelkrant. Nudiš mi zvezde, nudiš mi snove, ali ja živim svoju bol. Nudiš mi sve što ljubav se zove, a znaš da neću biti Da li si kod mene zavolela Čemu licu nisi odolela Sudbina je moja od tvoje sreće daleko Zlato see it. Ne da mi Bog drugačije Sasa Matic En Nazi Novolubav, Blijf lekker luisteren. Want eh, ja, er komt nog heel veel lekkere muziek eh, eh, voorbij natuurlijk. En ja, een verzoekje aanvragen mag ook natuurlijk. Dus ja, via Facebook kan dat, via de telefoon kan dat. En ja, maakt niet uit. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Zo is het. En we gaan verder met Celia Rombly. En uit het oog en niet uit het hart. laatst achterin een la. Al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt. Maar wat ging de tijd toch vlug. Ook al is er veel veranderd. Onze band die blijft bestaan. Mijn herinnering uit het hart. ZFM Entertainment voor You. 106.9, 104.5 op de kabel en 24 uur per dag op de kabelkrant hier in Zandvoort. En we gaan even terug in de tijd met de eh, ja, kleine Little Jimmy, Jimmy Osmond. Ja, wie kent hem niet? Althans, een beetje van eh, de jaren 70 natuurlijk. van Zandvoort en omstreken. mij, maar goed. Oh, maar die wil nog een toyboy. Ria Valk. Geweldig. Hier op die 106.9. Woef, woef. En we gaan verder met Belinda Kingen en Daag de Liefde uit. David en Words. We gaan verder met eh, nog een gauw oude. De Rubits en Sugar Baby Love. advice. plaat. Ooit nog eens eh, uitgebracht door eh, Gordon, Sugar Baby Love. Omdat hij, ja, hij blijft toch altijd in de liefde geloven. En zo ook Menzina. En eh, zij hebben het over Laat Me. ging mijn hart al overstag. Was een hard gelach, wat ik dacht, wat ik in jou zag. Het leek zo fantastisch mooi, maar het was gewoon zou het ook niet weten. Menzina en laat me. En eh, ja, blijf lekker luisteren. Want eh, ja, we zijn er tot 7 uur. Met Entertainment for You. En eh, ja, de lekkerste muziek. Je mag een verzoekplaatje aanvragen natuurlijk via Facebook. mag ook bellen natuurlijk via de uitzending. Allemaal mogelijk. Dit is UB40 en I Can't Help Falling In Love With You. Only fools And I Hey, hey, falling in love with. gaan eh, naar het nieuws toe van 6 uur. Beetje bij beetje. Dus ja, nog eh, een kleine 5 minuten. En ja, dat doen we met Johnny Nash en Tears on My Pillow. Blijf lekker luisteren. I can't take it. I'm so take it. Oh, I wonder. forget. I'll never forget when you walked away from me. You walked out of my life with my very best friend. Uit de jaren 70, Johnny Nash en Tears on My Pillow. En zoals ik al zei, we gaan lekker naar het nieuws toe van 6 eh, uur. En eh, ja, doen we een klein stukje van Elvis Presley en Judy.